Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij een donorconferentie in Warschau is 10 miljard euro opgehaald... voor hulp aan Oekraïnse vluchtelingen. Daarvan draagt de Europese Commissie zelf 1 miljard euro bij. De Britse premier Johnson beloofde ook extra financiële steun aan Oekraïne. Dat maakte hij bekend tijdens zijn bezoek aan president Zelensky in Kiev. Hij zegde ook militaire steun toe. Russische diplomaten zijn dit jaar niet welkom bij meerdere herdenkingen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Volgens de organisaties komt dit door de oorlog in Oekraïne. Vanochtend werd in Leusden de massa-executie, 80 jaar geleden, van Sovjet-krijgsgevangenen herdacht. Maar zonder vertegenwoordigers vanuit Rusland. En morgen is de herdenking van de bevrijding van Ravensbrück. En daarbij is de Russische ambassadeur ook niet welkom. Op de A2 in Limburg is afgelopen nacht een dode wolf gevonden. Het aangereden dier lag ter hoogte van Nederweert. Het is de derde wolf in drie maanden tijd die binnen een straal van 35 kilometer is aangereden. Het geslacht van de wolf is nog onbekend. Het dier wordt verder onderzocht om de leeftijd, de maaginhoud en conditie vast te stellen. Een DNA-onderzoek moet uitwijzen om wat voor soort wolf het gaat. De afgelopen maanden werd de wolf en sporen ervan veel vaker waargenomen. De Friese Vogelwacht gaat opnieuw proberen om het zoeken van kiewitseieren op de lijst van immaterieel erfgoed te krijgen. Tien jaar geleden probeerden de Friese dat ook, maar toen mislukte het... omdat Nederland nog niet was aangesloten bij het UNESCO-verdrag... over de bescherming van immaterieel erfgoed. De poging is opvallend omdat het zoeken en vooral het rapen van kievitseieren omstreden is. Toch is de traditie niet minder belangrijk geworden, zeggen de vogelwachters. De eierzoekers hebben het rapen inmiddels vervangen door het koesteren. Het weer, vanavond langzaam minder buien en meer opklaringen. Het koelt vannacht af tot net boven het vriespunt. Morgen op de meeste plekken droog en af en toe zon bij een graad of 11.